spoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De kans dat de omwijk toe te nemen. Naar verluid zijn de partijen elkaar heel dicht genaderd. De top van de coalitie, die de hele dag heeft overlegd... praat nu ook met de leiders van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Eerder was al duidelijk dat de regeringspartijen VVD en PvdA... het in grote lijnen eens zijn over een aanpassing van de zorgwet. De hoofdpunten van de oorspronkelijke wet zouden overeind blijven, maar aan bepaalde wensen van de PvdA zou tegemoet worden gekomen in een bijlage. Banken mogen van de autoriteit Consument en Markt onderling bepalen in welk dorp ze geldautomaten plaatsen. Dat moet leiden tot een betere spreiding van automaten op het platteland. De ACM gaat akkoord met een proef van vijf jaar in Zeeuws-Vlaanderen... waarin banken afspreken waar een automaat van welke bank komt. op die manier moeten plattelandsbewoners altijd binnen een straal van vijf kilometer contant geld kunnen halen. 3FM-dj's Gerard Ekdom, Domien Verschuren en Koen Zwijnenberg zijn zojuist door minister Ploemen opgesloten in het Glazen Huis in Haarlem. Dat betekent dat de 11e editie van Serious Request is begonnen. Het Glazen Huis staat tot en met woensdag op de Grote Markt in Haarlem. De DJ's maken tot die tijd de hele dag live radio en televisie en draaien verzoeknummers tegen betaling. Ook kunnen mensen benefietacties opzetten en worden spullen geveild. Het geld gaat dit jaar naar meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in oorlogs- en conflictgebieden. In de achtste finales van de KNVB-beker heeft Excelsior met 6-0 gewonnen van NAC. En om kwart voor negen is in Amsterdam de wedstrijd Ajax-Vitesse begonnen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen regent het eerst een tijdje. Later op de dag breekt dan vanuit het noordwesten de zon door. Waait een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgenmiddag draaiend naar west. Dit was het NOS Journaal. Tussen 10 en 12 uur draait Charles Duif heerlijke rustige ballads voor u. Mooie muziek om lekker bij onderuit te zakken. Met een glaasje wijn en een borrelnootje.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 I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home now. Clark samen met eh, vader Dane Clark met eh, I'm Going Back to the Place. Uh, hun kerstsingle. no, goedenavond. Ja, goedenavond Charles. Ja, welkom in de uitzending man. Ja, Leuk dat je weer eens paraat je, bent. Je, hebt toch weer eens een keer je zin gekregen. Ja, uiteindelijk. <laughs> een hele tijd geleden, hele tijd geleden luisteraars in Beverwijk, toen ik daar ook nog radio deed. Dat doe ik nog wel eens trouwens hoor, ik kwam nog wel eens in <clears throat> af en toe. Maar destijds hadden we daar ook een, een, een late night programma. Begon ook om tien uur, was om één uur s'nachts afgelopen. Ja, dat eh, zat eerst op donderdag en eh, daarna zijn we verhuisd naar de woensdag, geloof ik. Ja, dat, dat is het, ja. Maar nu weer op donderdag en eh, tot 1 uur vannacht, luisteraars. Een speciaal kerstprogramma. En er komen hele mooie nummers voorbij. Orno heeft ook een repertoire meegenomen. ik ga al beginnen met een, met een verzoekje. En dat doe ik speciaal voor Roos Pauwels. Roos, als je luistert, dan komt hij. Chris Rice met Go Light Your World, want die had je aangevraagd. There is a candle in every soul, some brightly burning, and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle Run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle frustrated brother. See how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Go light Your Candle. Nee, Co-Light Your World, zo is het eigenlijk. En het was eh, Chris Rice. Ik draaide hem speciaal op verzoek voor Roos Pauls. Oh no. Ja. Jij hebt uh, eh, leuk repertoire ook meegenomen. Ja, nou ja, ik heb even eh, snel even wat kerstnummers opgezocht. Ja. voordat ik, want ik had jij, oh, jou, hoe, ben jij nou, hoe ben je nou op het idee gekomen van Doris D? Ja, een beetje <laughs> ouder. we zijn de oudjes. de oudjes, doen, de het, avond de oudjes doen het nog best, toch? Ja. Dus ik dacht van, nou, dit is... Eh, kijk, neem je de nieuwere nummers mee? Dat zijn vaak toch wel eh, wat, wat drukkere nummers en zo. En, uh, ja. Is natuurlijk... App en Vloed is een rustig programma met rustige muziek. Dus ja. dacht ik gewoon een beetje... Zilverbels. Zilverbels van... ik weet niet of ik het ken, maar we gaan ervan genieten. En we zullen zelf horen hoe Doris, wat Doris ervan ja. maakt. sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you hear silver bells. Christmas time in the city. It's Christmas time.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 Ben je het daarmee eens, Onno? Ja, eh, ja, maar dan een beetje met een eh, klein beetje witte, witte sneeuw eh, erbij. Ja. <laughs> Geeft toch meer sfeer, hoor. dat, dat zou wel mooi zijn, maar dat is, ik kan me niet heugen van de afgelopen winter. Ik had, vorige week zaterdag nog een kleine hoop toen met uh, Piekparade... of nog een klein beetje zou sneeuwen, maar nee, het ging regenen. Ja. Lekker. <laughs> Ja ja, goed, je hebt het niet voor het zeggen. Nee, het zal wel weer een grijze kerst worden, denk ik. Ja, ben, ik, eh, bang. Ben ik ook eh, bang. Als het maar een beetje droog houden eh, voor de mensen die willen gaan wandelen. En Maar wat vind, jij nou, wat vind je nou het charmantste aan de kerst? charmant. Nou ja, nou, niet, het, niet het nou- feit van, dat we ons zitten vol te stouwen. nee, maar heb, jij, heb, jij, heb jij bijvoorbeeld jouw woonvertrek heb je dat opgeleukt? Nou, dat heb ik in het begin, eh, toen ik eh, pas ging wonen, heb ik dat wel gedaan. Toen had ik een kerstboom en ik had kerstversiering en ik had uh, linten voor de ramen gemaakt. Weet je, van die rode linten en, en een mhm. hele verlichting rondom heen. En ook, en ook, ook, maar sneeuw eraan? Nee, nee, Dat, oh, niet. Nee. Oké. Dan kan je weer, <laughs> ben je weer uren bezig om dat, die rotzooi er weer af vanaf te krijgen. Ah, ah. Nee, nee, nee. Nee. Okay. nee, maar goed, dat, toen wel. dat hebben we een paar jaar gedaan. Maar ja, ach, het is, je, moet, je hebt een hele hoop uh, en dergelijke. En als je dat in je eentje doet, dan uh, is niks aan. Dus ik heb dat, eh, die kerstboom, die grote kerstboom... heb ik maar gewoon achterwege gelaten op een gegeven moment. En gewoon een klein kerstboompje, zo'n klein dingetje. Dus nou is het echt, als het rond de kerst wordt... dan pak, loop ik de inloopkast in en dan pak ik zo'n klein boompje... en een point, Stek <laughs> stekker in, stop, dan, tada! Hoppakee. Kerst! meteen, paraat. Eh, en, maar, eh, en, eh, dan heb je natuurlijk de kerstavond, de 24 december. Ja, de, de Oké, ga je... Ja, dat wil ik nog wel... Op het Nieuwe kerstplein in ja, Haarlem ja, ja, ja, ik weet niet of het nu ook nog dit jaar... En, ook nog steeds op Grote Markt is. Daar ben ik wel één keer geweest, maar dat is geen sfeer. En het is ook heel modern. Het is niet echt eh, de samenzang met, met kerstliederen. Het is meer eh, ja, de, de, modernere kerstliederen. Ik hou meer van eh, echt de ouderwetse liedjes. En dan met zo'n blaadje en een kaars, weet je wel. En dan op zo'n plein. Met, met eenvoudige, niet die, die, die, die ja, die oranjeachtige verlichting en zo. Nee, gewoon lekker van die, van die, van die, van die oude lantaarns die, die, die, verlichting, ja, dat, dat, is En dat, is, nog in Oud Haarlem. En dat is eh, gewoon op het Nieuwe Kerstplein. Is eh, is dat, wordt, wordt het druk bezocht? Ik ben er nog nooit eh, geweest. Ja, ja, Oké. okay. ja, ja. Hey, request, heb je, daar nog iets mee? Of, of zeg je van nou, dat is me te druk? Nou ja, nu ook. Ik zag eventjes net op de tv ook nog hoe ze daar allemaal zich staan te verdringen voor dat, voor dat hokje. En, Ik ben er nog niet geweest. het is nu net ook geopend, net is eigenlijk eh? relaxed in je huiskamer waar de kerstboom eh, staat en de lichtjes branden eh, op de bank met een lekker uh, ja, ja. glaasje gluwijn. Is het wel zo aangenaam genieten. Kan je de televisie aanzetten, kan je het dichtbij en je Ik Kan het allemaal, je kan het <laughs> en allemaal volgen. <laughs> En zoals jij opmerkt. En dat heb je... ik meerdere mensen horen zeggen al hoor. Van nou, ja. Door die toch... drukte heen, als je ineens nodig moet. Nou, <laughs> zei het net al. Je staat, je vooraan. vooraan en Oh.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 En u kunt, eh, als u dat leuk vindt, eh, live in de uitzending via de telefoon uw verzoekje doen. maar ook aanbieden aan een... Ja, aan, aan, uw buurvrouw, buurman, aan uw familie, kennissen. Of Facebook-vrienden. Ja, of Facebook-vrienden, als u op Facebook bent. Maar u bent misschien ook via de ether aan het luisteren, dat kan ook allemaal hier in Zandvoort. We zijn in ieder geval, uh, vinden het heel gezellig als u blijft luisteren tot 1 uur vannacht. Want zo lang eh, zijn we bij u, uh, toch? Hè? Ja. nou, en we hebben niet alleen maar kerstmuziek. we hebben natuurlijk ook ja, andere mooie muziek meegenomen. En nou ga ik eens even spieken wat ik allemaal voor u klaar heb staan. Maar dit is toch wel ook wel een klein beetje de, de kerstsfeer. Paul McCartney met We All Stand Together. Stand Together. We zullen met z'n allen verenigd zijn met de kerstdagen. Maar niet alleen met de kerstdagen. Hoe nou moet dat zijn toch, hè? Moet je het hele jaar. Het hele jaar, hè? Ja. Is wel een... Uh, wat, voor ja, wat, voor je van het afgelopen jaar? Want de, de wereld staat wel een beetje in brand, hè? ja, er is veel gebeurd. Ja, dan is het altijd... Eh, is het altijd wel raak wat oorlogen en zo betreft. Maar... Ja, nou ja, de narigheid natuurlijk ook eh, wat... wat eh, ja, en in een oorlog ook nog eens een keer eh, dat er een vliegtuig met gewoon passagiers naar beneden wordt gehaald. ja, ja. Maar... alle front ontkend wordt en de Zwarte Pieten elkaar spelen als het ware. Ja, het lijkt toch wel of er, of er wereldwijd, of het escaleert overal. Mm. Ja, maar wij hebben het er nu over. Eh, maar ik denk dat toch eh, dat je dat ehm, in, met ons eh, gezien onze leeftijd... dat je daar meer gaat... Ehm, dingen gaat relativeren, gaat bekijken, gaat... ja, dat je je meer bij bezighoudt. Ja. Ik kan me tenminste wel eens herinneren van, van vroeger. Je jong was, tiener, twintig, weet je wel... dat ja, dat toch wel. Ja, je wist het wel en je zag het. En, maar ja, nou, daarna ging je ja, en verder. En we hebben natuurlijk de, de, de, huidige media natuurlijk. Hè. Dus ja. Het is natuurlijk... Eh, elk, elke elke eh, tv-net heeft wel een nieuwsbulletin. Ja, en, eh, ja. Waar je ook op omzwitst, krijg je al die verschrikkelijke beelden, te zien. om je oren geslingerd te ja. ja. Ja. ja, met name natuurlijk in die landen waar fundamentalisme viert Ja, daar komen ook bevolkingsgroepen eh, in, in opstand tegen corruptie en alles wat meer, niet meer zij. En, eh, ja. Egypte, daar is dat begonnen. En eh, ja, Libië geloof ik. Hè, en, Syrië natuurlijk. Ja. ja welk land eigenlijk niet? Welk land niet, nee. nee ja. En ja, de Oekraïne, dat is natuurlijk ook... ja, blijft... Ja. ja en dan heb ik toch nu meegemaakt vandaag... en, vanwege mijn vrijwilligerswerkzaamheden in het Renaldehuis in Ja. dat daar ook een midwinterviering was... En dat, daar eh, kwamen eh, eh, mensen kwamen optreden, die kwamen uit de Oekraïne. Maar dat zijn toch mensen die toch vrolijk zijn en lekker iets, de dingen doen. ja, je moet niet alleen maar natuurlijk naar het... Negatieve naar het nare en het negatieve kijken. Nee, precies. Dus- zou het helpen, Orno, als uh, Celine Dion voor ons dat mooie nummer van John Lennon zingt? War, is over. Wie weet. Gooi hem erin. zo So This Is Christmas, War Is Over. Uh, het mooie John Lennon nummer dit keer gezongen door Celine Dion... die eh, in ieder geval tijdelijk is gestopt met zingen. Ik weet niet of dat uh, onherroepelijk is. Hoor. heb jij daar iets over vernomen? Nee, nee, nee. maar het is momenteel dat het niet zo goed ging... met, de, geloof met, haar. met, met, haar, met haar partner. ja. Dus dat ze daarom eventjes nu, zeg maar, een... pas op de plaats heeft Ja, ja, ja, ja, Dus ja, afhankelijk van wat er natuurlijk gaat gebeuren. En Ehm, beter wordt. Dat, eh, weet je wel, eh, dat ze misschien eh, op een gegeven moment... Ik geloof niet dat ze in één keer zo een, een bruinere carrière geeft. Dat zou ook wel heel dom zijn, want volgens mij... Ja, Verdient nee. ze goud geld daar met ja, die shows in Las Vegas. Nou, dat heeft ze misschien niet meer nodig. Nee, dat niet, maar, mensen blijven het toch willen doen, hè? Ja, maar zonder van die stem natuurlijk. Want het is een dijk van de stem ja, die dame, wat die dame heeft. Ehm, ik, eh, ga, ik wil nog eens even wat draaien van hetgeen wat jij hebt meegenomen. Eh, dan moet ik even spieken. Uh, nummer van Louis Armstrong oh, met Winter, Winter Wonderland. Oh, nou, het nummer is natuurlijk heel bekend. Maar ik weet niet of ik het van Louis Armstrong wel eens gehoord heb. Lekkere, lekkere stem, hè? Ja. Lekkere, rauwe stem.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 plans that we made walking while we walking in a winter wonderland. do Ja, de Winter Wonderland. Maar dan een hele speciale uitvoering. Louis Armstrong met zijn zware, zijn zware stem. Ja. ja. lage stem. Fantastisch. Yeah. <laughs> Eh, ja, luisteraars, ik gaf het al eerder aan. U kunt bellen met 023 573 0393. 023 573 0393. Als u de groeten wil overbrengen aan een goede vriend of vriendin goede kennis, familie, maakt allemaal niet uit. Uw buurvrouw, uw buurman. Uh, 023 573 0393. U mag live in de uitzending eh, uw plaatje aanvragen. En eh, ja, kort eh, even de te doen aan uw geliefde of uw vriend. Of, hè, ik zei het al. Wil ik even ehm, Marius begroeten. Die luistert nu. <laughs> Hey Marius. Ja, Marius, leuk dat je, dat je meeluistert. En ja, kerstballen moeten we van Bert en Ernie even ja. gaan zoeken. <laughs> die zullen hun ballen wel ergens... ja, die hebben hun bal ergens in de kast ah, liggen. Ah, man, man, man. <laughs> Fantastisch. Nee, maar dat komt helemaal goed, Marius. Eh, we gaan ze zoeken. Maar eh, eerst eventjes wat anders. Eh, we gaan eerst genieten van een nummer van Olivia Newton-John. We wish you a Merry Christmas. Nou, dat, eh, ik denk dat Olijfje even de, de stem eh, kwijt was. <laughs> maar ja, of, hier ook, eh, of ze speelt ook gewoon leuk piano. Dat, zou ook, dat, is ook een leuk riedeltje piano kan, kan <laughs> spelen. Maar ik zie ook hier dat het... ja, we wish you a Merry Christmas. Olivia Newton-John. En je ziet ook de, de, plaatje van de... Ja. De hoes, zeg maar. Noem het maar even zo. Zeg, Bonnie Sinclair, die heeft zich ook gewaagd met een kerstliedje. Alleen met kerstmis. Eh, ik denk dat het eh, Lonely This Christmas is, een eh, Nederlandse vertaling daarvan. En ja, alleen met haar borrel dan, denk ik, hè? Ja. <laughs> Bonnie Sinclair. dat moment. Je vertrok hier zo gauw, terwijl... gezellig samen waren. We dachten dat het voor eeuwig was. En ik herinner me hoe ik naar je keek. En dat ik toen dacht dat kerstmis voor ons tweeën was gemaakt. Want schat, dit is de tijd van het jaar. Dat je liefde geeft en krijgt. En dat betekent zo verschrikkelijk veel. Ik ben alleen met kerstmis. Dat is wat me zo benauwt. En het wordt heel erg eenzaam. Eenzaam en koud. liefste, waar je ook mag zijn. Ja. Bonnie Sinclair, alleen met haar borrel en, en kerstmis. Ben ik erbij? Ja, oh <laughs> ja. hey, je moet toch eens even kijken eh, uit welk jaar dit is. Want dit was volgens mij nog eh, met weinig borrels op. Oké, ja, nou, dat klonk die stem te eh, horen. Het klonk goed. Die stem was veel beter dan het... Eh, de laatste tijd is. Ja. ja. Hey, eh, uh, Treit Joosterhuis heeft een, eh, een, ja, een nummer waar, waar, ze mee het Songfestival gaat veroveren. Ik was even nieuwsgierig. Ik had hem nog niet eigenlijk helemaal eens een keer gehoord. Maar jij had hem gevonden. ja, ik heb hem gevonden, maar ik heb hem helemaal nog niet gehoord. Dus, nee. hey, is je kerstballen komen eraan, jongen. Dus, even een gewoon nummertje even haal, haal, de piek maar uit de, uit de, uit de kast ja. want die kerstballen, dat <laughs> komt helemaal goed. Zet je piek maar op. Ja. <laughs> Eh, het nummer heet trouwens eh, Walk Along. Oh. Treintje Oosterhuis. you want. Along. Rijntje Oosterhuis, wat vinden van van Ja, iets druk, iets druk nummer hè, voor nu eigenlijk. <laughs> maar ja, dat... Uh, kan nou niet echt uh, nou, in mijn hoofd zitten. Nou, nou moet je luisteren. Blijf, wat ik had gehoord. Blijf een beetje wakker zo. Ja, ja, ja, op de donderdagavond. We gaan, dan kunnen we tenminste gaan genieten van... we gaan, we gaan, Marius, gaan, we, gaan we voorzien van een kerstbal. Ik weet niet of u of hij zijn piek al klaar hebt.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 Het is misschien een beetje mal. Maar we zijn een kerstbal. Een kerstbal? Ja. ja we zijn kerstballen, Bert. Ja, een kerstbal. Een heleboel kerstballen. Kerstbal. En uh, Marius, heb je je piek al erop gezet? Eh... <laughs> <laughs> Ja, ja. Oh, kijk, er wordt nog gebeld ook, oh, er is een telefoontje. Er is een telefoontje. We gaan hem opnemen en we draaien eventjes Elvis Presley. gebeld, luisteraars. En eh, degene die belde mag dat nog een keer proberen... want we waren met eh, technische handelingen bezig... en toen konden we de telefoon niet opnemen. Dus eh, we waren met de kerstballen bezig. <laughs> Home for Christmas. Luisteraars, we moeten er even tussenuit, want eh, het nieuws komt zo weer voorbij. Ehm, maar we zijn nog twee uur, uh, volle twee uur bij u terug straks... met eh, Tussen App en Vloed, Onno Hulshoff en Charles Duif. Stop the Cavalry, op de Nijs. En degene die ons net probeerde te bellen, mag dat nog een keer proberen... want we zijn nu even in de gelegenheid om de telefoon op te nemen, als het ware. Dus de democratie. Maar wij zien wel blauw, god, waar is het koud? Nachts bij de artillerie. Ik wil maar zeggen dat ik het heb gehad. Hoe stop je de cavalerie? Met het meisje waar ik van hou Dat weer een stad is plat en bevrijd van tirannie. Als ik hier ontkom ga ik naar Washington, kandidaat voor presidentie. En als ik de baas ben, stop, dan stop ik de cavalerie. jullie allemaal fijne dagen.